Als eerste komt Maxime Verhagen van het CDA. Vandaag voerde Lubbers gesprekken met vier fractieleiders. VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben bij Lubbers gepleit voor een rechtskabinet. PvdA-leider Cohen en Halsema van GroenLinks hebben nog steeds een voorkeur voor Paars Plus. Servië zal nooit de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen. Ook al oordeelde het internationaal gerechtshof dat Kosovo geen internationale wetten overtrad toen het zich afscheidde van Servië. Volgens de Servische president Tadic blijft zijn land Kosovo beschouwen als een Servische provincie. Het vonnis werd met grote spanning afgewacht, vooral door landen die ook grote etnische minderheden binnen hun grenzen hebben. Venezuela verbreekt alle diplomatieke banden met buurland Colombia. Langs de grens geldt met onmiddellijke ingang de hoogste staat van paraatheid, heeft president Chavez gezegd in een toespraak op tv. Hij reageerde op nieuwe beschuldigingen van Colombia dat Venezuela zeker 1500 leden van rebellenbeweging FARC onderdak biedt. Volgens Chavez is dat onzin en is de houding van Colombia agressief. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft gezegd dat de derde en zwaarste dag rustig en goed is verlopen. Er vielen 843 wandelaars uit. De marsleiding raadt de ruim 36.000 overgebleven wandelaars aan morgen droge trui mee te nemen. Er wordt slecht weer verwacht bij de intocht. Zwemster Lindsay Heister is in Canada wereldkampioen geworden op het onderdeel 25 kilometer in open water.